Tussen premier Rutte en PVV-leider Wilders kwam het tot een harde clash, vertelt verslaggever Xander van der Wulp. Rutte die eh, beoordeelde het optreden van Wilders van gisteren vrij stevig. Hij zei, uh, ja, Wilders is door een grens gezakt. Het raakt de ondergrens van de beschaving. Eh, Wilders zei daarop dat Rutte niet goed snik is. En zo gingen ze nog even door. Het ging ook over een tweet van Wilders over de Turkse afkomst van minister Yesilgus. Die viel niet goed bij veel partijen in de Kamer. Een belangrijke getuige in de mishandelingszaak op Mallorca heeft zich gemeld. Afgelopen zomer kwam Carlo van 27 om nadat hij op de boulevard in elkaar werd geslagen. De politie liet gisteravond in het tv-programma Opsporing Verzocht beelden van de getuigen zien. Hij heeft waarschijnlijk de mishandeling gefilmd. Hij is geen verdachte. De gemeente Hoorn heeft een strooifout gemaakt. Eh, vorige week maandag was het spekglad. Toch bleven de strooiwagens in de garage staan. De gemeente dacht dat het mee zou vallen met de vorst. Door de gladheid kwamen 18 mensen in het ziekenhuis terecht met botbreuken door valpartijen. En vandaag we geen ongemakkelijke gesprekjes over koetjes en kalfjes bij de kapper. Op veel plekken kun je je coronakoep laten bijknippen in het theater. Terwijl je bijvoorbeeld luistert naar een cabaretvoorstelling. Ook het Concertgebouw doet mee. Daar kun je, behalve het geknip van de schaar, dit horen. cultuursector vindt het maar gek dat zij nog steeds niet open mogen... terwijl winkels en contactberoepen zoals dus de kapper wel weer aan de bak mogen. Burgemeesters in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen vinden de actie maar niks... en hebben gezegd dat de theaters een boa-bezoekje kunnen verwachten. Het weer. Vanmiddag wat regen, 5 graden in Limburg, 8 in Friesland. Komende nacht trekken de buien over met in het binnenland wat hagel en natte sneeuw. Morgen begint de dag ook nattig en het is een paar graden frisser dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan een paar korte files op de A1 richting Amsterdam tussen Eemnes en Blarikum 2 kilometer.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 Zo heeft Spanelanden extra bloembakken geplaatst, zo'n 50 borden weggehaald en zijn er stickers, wildplak en graffiti van de lantaarnpalen en de elektriciteitskasten verwijderd. Vorige week melden we al dat er sfeerverlichting was aangebracht in de karakteristieke boom op het Gasthuisplein. En binnenkort worden de hekjes in de kerksteeg blauw gespoten zodat ze een mooi aanblik geven en meer opvallen. Een en ander is voortgekomen na een schouw die de gemeenteondernemers en spaardenlanden gezamenlijk hebben gedaan in het centrum. Het doel hiervan was om de verrommeling te verminderen en de uitstraling te verbeteren. Tijdens deze schouw zijn op vijf thema's verbeterpunten geïnventariseerd. Groen, openbare ruimte, wildplak, afval, gevels en panden. De komende periode werken de gemeente en de ondernemers verder aan het uitvoeren van de verbeterpunten. De schouw zal jaarlijks worden herhaald. Het doel van de actieplan Centrum is om het centrum de hele jaar door aantrekkelijker te maken. En ik ga door met Forner. I want to know what love is. to Z. There is no question. ZFM. de Rolling Stones met Honky Tonk Woman. Ook dit jaar staan er gedurende de maand januari bij Bakker Bertram en AH Zandvoort aan het Raadhuisplein weer inzamelzuilen voor DE-punten ten behoeve van pakken koffie voor de voedselbank. Tevens kunt u al uw oud geld en vreemd geld ten behoeve van stichting Fight of Sight hierin deponeren waarvan de opbrengst wordt gebruikt om oogoperaties in derde wereldlanden uit te voeren. De zuilen worden, net als voorgaande jaren, beheerd door de Lions Club Zandvoort. Zij zorgen er ook voor dat de opbrengst op de juiste plaats terechtkomen. En ik ga door met Tommy Rowe, Dizzy. you with fellas hanging around you all the time Simon en Carfunkel was een Amerikaanse zangduo bestaande uit Paul Simon en Art Carfunkel.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 In 1957 schreven ze voor het eerst eigen teksten en scoorden een hit nummer 49 in de Billboard-lijst. Hey Schoolgirl. Volgende pogingen tot hits te komen bleken niet succesvol en na de middelbare school gingen ieder een eigen weg. In de daaropvolgende periode zagen ze elkaar heel weinig. In 1962 ontmoetten ze elkaar weer en eind 1963 traden ze op onder de naam Simon Carfunkel. In januari 1966 haalden ze een remix vanuit de studio van hun The Sound of Silence. Plotseling de hoogste positie in de Amerikaanse hitslijsten.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 Zomer of winter, altijd weer ZFM. Ik heb geen cent te maken. dan verkeerd het niet van plan. Ik ben nergens goed voor. Jij weet er alles van. Maar ik kan van je houden. Zoals niemand anders kan. waren de dijk met Nergens Goed Voor. Lekker bewegen met mannen onder elkaar onder begeleiding van een gediplomeerd docent. Een uurtje sporten en daarna koffie. Aanmelden via de website of de balie van Pluspunt. De kosten voor Zandvoortpas Pas 7,50 per maand en zonder zo'n pas kost het 15 euro per maand. En het is elke woensdag van 9 tot half 11. Check wel de website voor de meest actuele startdatum. thought I knew the score. But now you've treated me so wrong. I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. ontmoeten, koffie drinken en bijkletsen... dat kan elke maandag en dinsdag van 10 tot 12. De kosten zijn 1,50 euro voor koffie en thee en een vers gebakken koekje. En het tweede kopje is gratis. Dan is er ook nog de schildersclub, dinsdag, van half 2 tot 4.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 En die is geboren in 1943. Alleen overleden in 1970. Ze had vandaag 79 jaar geworden. En dan hebben we Phil Everly. En die is geboren in 1939. En overleden in 2014. Hij zou dus 83 jaar zijn geworden. De Everly Brothers, de artiestennaam van de broers Donald Everly en Phil Everly... was een Amerikaanse zangduo dat zijn grootste succes kende in de jaren 50 en 60 van de 20e eeuw. De Everly Brothers zijn vooral bekend geworden door een eigen vorm van close harmony. Waarbij ze zichzelf begeleiden op de akoestische stielgitaar. Doorgaans zong Don de lage baritonstem, terwijl Phil de tenorstem voor zijn rekening nam. Ze begonnen als countrymuzikanten, maar werden sterk beïnvloed door roll en popmuziek. Zelf beoefenden ze met hun eigen muziek grote invloed op die van vele andere artiesten.